Cause they 在。 wat ik heb gedaan en alle dingen die ik zei, mijn tranen en mijn dromen. Je was er al. I demand All the man them a say you gon' clear. Sweetness the girl a All the a them Niceness the girl a All the a you clear. Me come in love only girl them love only girl them whiny whiny whiny.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 Ne zamanı geldim alına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 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM.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 heart is so cold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 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De situatie in Oost-Oekraïne gaat nog steeds achteruit. De VN-directeur voor Humanitaire Zaken heeft in een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad gezegd dat op veel plekken de elektriciteit is uitgevallen, er geen water meer is en dat medisch personeel op de vlucht is geslagen door de aanhoudende strijd. Er zijn volgens de VN bijna 1400 mensen omgekomen en zeker 285.000 mensen zijn op de vlucht. Daar komen er elke dag duizend bij. Het forensisch team in Hilversum heeft een Brits slachtoffer van de ramp met de MH17 geïdentificeerd. Voor zover bekend is dat het derde geïdentificeerde slachtoffer. Het is een man van 28 en hij was onderweg naar Nieuw-Zeeland om Newcastle United te zien spelen. Eerder maakte het forensisch team bekend dat twee Nederlanders waren geïdentificeerd. Het Nederlands team in Oekraïne is vanmorgen weer vertrokken naar de rampplek. Na afgelopen dagen zijn er geen stoffelijke resten meer geborgen. Wel werden een aantal persoonlijke bezittingen gevonden. Het Nederlands bedrijf Fugro mag gaan zoeken naar het Maleisische vliegtuig dat waarschijnlijk op de bodem van de Indische Oceaan ligt. De Australische regering heeft die opdracht gegeven. Vlucht MH370 verdween op 8 maart. Hij was onderweg van Kuala Lumpur naar Peking. Israël heeft al drie weken geleden een man opgepakt die wordt verdacht van de moord op drie tieners. Het is een Palestijn uit Hebron. Hij is op 11 juli opgepakt. Zijn arrestatie werd toevallig bekend omdat die vermeld werd in documenten van een andere rechtszaak. De winst van ING is het afgelopen kwartaal met 19%